Ik ben Like eigen feeling wil je zo chocomel? Kom dan snel. Je hebt een dope flow, sowieso. Je bent echt wow, leren kennen. Laten zien aan jou wie ik ben. Want jij bent mijn satelliet en ik ben jouw antenne. Oh Jennifer, oh Jennifer, oh Jennifer. Ik wil je verwennen, Wat je bent boem bemmen. Want je hebt een hele mooie stemmen. Alleen jij kent me, ja jij kent me temmen. En jij vindt me helemaal geen get verdemmen. Jij bent lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Mijn lieveling, lekker ding te better. Jij bent mijn contactdoos en ik ben jouw stekker. Dan gaan wij te kennen, het black